Nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Kees Groot met het NOS journaal. De hele Tweede Kamer heeft harde kritiek op minister Hennis... in het debat over het dodelijke mortierongeval in Mali. Zelfs haar eigen partij, de VVD, spreekt van een aaneenschakeling van vermijdbare fouten... die geleid hebben tot de dood van twee militairen. Die kwamen om het leven doordat een ondeugdelijke mortiergranaat ontplofte. De PVV verwacht dat Hennis zal aftreden. Doet ze dat niet, dan zal de partij een motie van wantrouwen indienen. De Koerdische leider en oud-president van Irak Talabani is overleden. Talabani werd in 2005 door het parlement van Irak tot president gekozen, twee jaar na de val van Saddam Hussein. Hij was in functie tot 2014. Volgens de Iraakse staatstelevisie overleed hij vandaag in een ziekenhuis in Berlijn aan de gevolgen van een beroerte. Talibani was 84. Minister Koenders noemt het Spaanse politiegeweld bij het Catalaanse referendum disproportioneel en verschrikkelijk. Hij vindt het ongemakkelijk dat het in een EU-lidstaat zo uit de hand is gelopen. Maar hij wees er in de Tweede Kamer ook op dat Spanje het recht had het referendum over onafhankelijkheid te verbieden. Het verbod van motorclub Bandidos waar het OM naar streeft is onmogelijk, zegt de advocaat van de club. Vandaag begon het proces daarover. De bandidos zijn erop gericht om strafbare feiten te plegen... waardoor ook gewone burgers gevaar lopen, vindt het OM. Volgens de advocaat van de motorclub komt het OM enkel met smeuïge details. Na 40 jaar gaan de twee bovenste ringen van het Colosseum in Rome weer open voor publiek. De vierde en vijfde ring waren al die tijd dicht voor restauratie. In het Colosseum werden in de oudheid gladiatoren en wilde dierengevechten gehouden. Op de bovenste ringen waren de goedkoopste plaatsen omdat je daar minder kon zien. Bezoekers kunnen vanaf 1 november weer naar boven. Het weer, vanavond verdwijnen de buien en staat er minder wind.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 Zoals op de A2 Amsterdam eh, Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 10 kilometer, half uur vertraging. Ook een half uur extra nog op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en Purmerend Zuid 9 kilometer. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. Ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Voor het knooppunt Diemen staat 6 kilometer. De ook is dicht, de vertraging is een kwartier. Bij Amsterdam een flinke vertraging op de ringweg vanaf de A10 Noord richting de A10 Zuid staat tussen Amsterdam-Noord en Oud-Zuid 10 kilometer door een ongeluk. Vertraging is een half uur. Anderhalf uur vertraging op de A15 bij Rotterdam, richting Gorkum. Tussen Spijkenisse en het knooppunt Vaanplein 13 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Aan de andere kant van de stad op de A20 naar Gouda...